Het maandelijks informatiemagazine van het lokaal bestuur van Kruibeke. En vandaag hebben we al direct belangrijk nieuws voor eh, jonge Kruibeekse ouders die een plaatsje zoeken in de kinderopvang deze zomer. Daar gaan we straks al naar kijken. Maar er is uiteraard meer dan dat. Er zijn ook de wegenwerken, de hulp bij het invullen van de belastingen, nieuws over de fusie met Beveren en Zwijndrecht, nieuws van de politiezone Kruibeke-Temse ook en nog veel meer. En eh, dan moeten we ook nog even een blik werpen op de agenda, want Kruibeke is in de maand mei een bijzonder levende gemeente. Twee uur die gaan te kort zijn om alles te verwerken. Ik voel dat nu al aan mijn theewater. Het wordt dus hoog tijd dat we er weer aan gaan beginnen. Goedemiddag. Radio Barbier. Barbier. Barbier. Het is misschien nog vroeg om er nu al aan te denken, maar binnenkort begint de schoolvakantie weer. Samen met verschillende partners stippelt het lokaal bestuur van Kruijbeke het opvangbeleid uit. Volgens het kwaliteitslabel kleuteropvang dat Kruijbeke heeft, krijgt de opvang van kleuters voorrang. Om te voldoen aan de geldende voorrangsregels worden kinderen vanaf het vierde leerjaar tijdens de zomerperiodes niet meer opgevangen in de kinderopvang. Ze kunnen in de zomer wel terecht bij het speelplein of de kampen van de jeugdbewegingen. Het lokaal bestuur heeft nu op haar website een kalender geplaatst waar al deze initiatieven een plaats hebben gekregen. De inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten gaan open op maandagavond 6 mei om 8 uur voor de inwoners van Kruibeke en op dinsdagavond 7 mei om 8 uur voor niet-inwoners. Wacht dus niet te lang om in te schrijven, want de ervaring leert dat al deze activiteiten zeer snel volzet zijn. Sometimes I feel down. Sometimes I booze. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong. One day I'm cool. One day I'm cold. And I've been trying to escape my past. Give up on the sadness that you left behind. I've been trying to erase my mind. You stay like a nightmare, and I close my eyes. I'm gonna miss you now. Promise I will miss you now. I'm gonna break through now. I'll never hate you, never chase you. Sometimes I feel good. Sometimes I lose my mind and my soul. That's when I seek you. And out of the blue, I answer your call. And I've been trying to escape my past, up on the sadness that you left behind. I've been trying to erase my mind, but you're still like a nightmare, and I close my eyes. Sometimes I sometimes I fall. Wegenwerken in onze omgeving. Je hebt het de afgelopen weken wellicht al gezien. Rondom de Gouwstraatbeek in Basel werd de beplanting door een aannemer helemaal weggehaald heeft dit gedaan in het kader van de grote wegenwerken die uitgevoerd worden tussen 8 april en 30 september in de Gouwstraat. De beek langs die straat treedt immers regelmatig uit zijn oevers en dat geeft wateroverlast in de Gouwstraat, in de Kerkstraat en in de straat. Hoog tijd dus om daar verandering in te brengen. En daarom zullen de bestaande inbuizingen vergroot worden om de afwatering te verbeteren. En er zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om het asfaltwegdek in de Gouwstraat helemaal te vernieuwen. De werken zullen in verschillende fases worden uitgevoerd, zodat heel regelmatig het doorgaand verkeer zal worden onderbroken. Er is iedere keer een wegomlegging voorzien. lokaal bestuur vraagt met aandrang om de signalisatie ter plaatse goed in het oog te houden en uiteraard ook goed te respecteren. leuke vrije tijdsbesteding en is knutselen wel een uitdaging voor jou? En doe je dat ook graag in het fijne gezelschap van andere knutselaars? Dan zijn er de knutselmomenten van het inloophuis in Ruppelmonde. Iedere tweede vrijdag namiddag van de maand worden daar namelijk workshops voorzien om in groep nieuwe dingen aan te leren. Je hoeft geen spullen mee te nemen, niemand te kennen en geen voorkennis van technieken te hebben. Het materiaal, de uitleg en de leuke babbels zijn verzekerd. Je komt gewoon tegen 1 uur naar het inloophuis in de Gerard de Kremerstraat 36 in Ruppelmonde. Op vrijdag 10 mei wordt er geknutseld rond het thema haken. eens iets mag hebben. Als je in Kruijbeke deze slagzin hoort, dan denk je direct aan brouwerij Brixius. De artisanale brouwerij uit onze eigen omgeving. Ondertussen hebben ze daar al niet minder dan negen verschillende biertjes op het menu staan. Waaronder de Fons. Dat is het jongste biertje dat je in de categorie pils kan onderbrengen. Wil je graag eens gaan kijken hoe alles in zijn werk gaat? Schrijf je dan in voor de rondleiding die georganiseerd wordt door de Gezinsbond. Een bezoek kost je 12 euro per persoon, maar daar zit uiteraard een proeverij bij inbegrepen. De rondleiding vindt plaats op zaterdagmiddag 11 mei om 2 uur. Een toegangsticket bestel je via de gezinsbond. Je inschrijving is pas definitief na de betaling van de inkomprijs. things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I Life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. on in. The pain grows stronger, watch it breathe. Suicide is painless, it brings on. plans that I keep? Is it to be or not to be? And I replied, oh, why? dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I see myself with you. I don't. Tell me you love me and look in my eyes. You are perfection, my only direction. It's fire on fire. Hmm. It's fire on fire. When we fight, we fight like lions. But then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't say you. normally kill us, but this much desire. Together we're winners. They say that we're out of control, and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. my only direction. It's fire on fire. Voor Groot Kruibeke, Radio Barbier, de lokale radio voor Kruibeke, Basel, Ruppelmonde, Temse en Steendorp is meer dan ooit dichtbij. Wens je contact met ons op te nemen? Stuur een mailtje naar info@radiobarbier.be. Mag ik het even hebben over koffie? Vroeger was koffie gewoon koffie. Maar vandaag is koffie veel meer dan dat. Ontdek daarom de verrukkelijke wereld van Roskoffie. Roskoffie heeft namelijk de koffie voor jouw smaakpapillen. Overtuig jezelf bij Roskoffiebar in de Vleeshallen te Mechelen. Of bestel een proefpakket op roskoffie.be. U kan ook langskomen op zaterdagochtend in de winkel Edmond korbeekstraat 13 te Kruibeken. Ros Koffie roostert zijn koffie op authentieke ambachtelijke wijze en werd daarom ook officieel erkend als ambachtsman. Roskoffie voor koffiebonen, abonnementen, toestellen en ook te boeken als mobiele koffiebar. Dankzij Roskoffie is koffie eindelijk een echte beleving. Optiek Foubert. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. We focussen niet alleen op beter zien, maar ook op gezien worden. Kom langs en ontdek de magie van scherp zien en er fantastisch uitzien. Maak nu je afspraak op optiekfoubert.be. Onze lieve vrouwplein Kruibeken. Zondag en maandag gesloten. Optiek Foubert. Jouw kijk op de wereld wordt beter met onze brillen. Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. van het lokaal bestuur. Je hebt het op woensdag 1 mei waarschijnlijk wel al gemerkt. Op onze Lieve Vrouwenplein in Kruibeke stonden er die dag geen marktkramers. Dat is het gevolg van een nieuwe regeling die nu is ingegaan. Op feestdagen zal er voortaan geen markt meer zijn in Kruibeke. Dat was trouwens tot nu toe ook al het geval voor de wekelijkse markt in Roepelmonde. Op deze regel bestaat er nog één uitzondering. En dat is de maandelijkse boerenmarkt in Basel.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 Laat ze maar kijken naar ons haar. van het lokaal bestuur. Ja, het is ieder jaar een vervelende klus. Maar het moet nu eenmaal gebeuren: het invullen van de belastingsaangifte. Bij heel wat mensen valt er nog een bruine envelop in de bus en anderen worden elektronisch via mail uitgenodigd om de aangifte via het internet te doen. Wat als je vragen hebt of je bent niet helemaal zeker of je het allemaal wel goed doet? dan zijn daar de experten van de federale overheidsdienst Financiën om je wegwijs te maken. Je zou een afspraak kunnen maken via het telefoonnummer dat op je belastingsbrief vermeld staat. Maar je kan ook contact opnemen met het onthaal van de gemeente Kruibeke. Zij zullen je gegevens dan noteren en een expert zal je terugbellen. Heb je liever een gesprek van persoon tot persoon? Dat kan ook. In Kruibeke is er een zitdag op donderdag 16 mei. Je moet dan tegen die datum in het bezit zijn van alle bewijsstukken voor je aangifte. Een afspraak hiervoor maak je ook via het onthaal op het gemeentehuis van Krijbeke. began to lose control. I began to lose control. is shivering inside.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 lokaal bestuur. In de nieuwe fusiegemeente Beveren, Kruijbeek en Zwijndrecht zijn er maar liefst 152 straten met een gelijke of een gelijkluidende naam. Om verwarring te vermijden, maar dan vooral om de vindbaarheid van adressen voor GPS en hulp- en veiligheidsdiensten te garanderen, moeten deze aangepakt worden. daarom legden de drie gemeenten samen een indicatieve lijst aan van alle betrokken straatnamen. Met de keuze van de te wijzige straatnamen werd uitgegaan van de minste weerstand. Dat wil zeggen de straat met de minste inwoners en ondernemers, die verandert van naam. Als jij nu in zo'n straat woont, dan heb je ondertussen wel al een bericht van het lokaal bestuur ontvangen. Want je mag immers meebeslissen over de nieuwe naam van de straat waarin je woont. Hiervoor moet je een voorstel doen dat je online registreert of telefonisch doorgeeft. De link en het telefoonnummer staan op de website van de gemeente Krijbeke. De cultuurraad zal dan per betrokken straat een shortlist van drie mogelijke namen maken. En tijdens de zomermaanden zal je dan hierop je stem kunnen uitbrengen. Je voorstel voor een nieuwe naam voor je straat moet je ten laatste op zondag 12 mei elektronisch doorgeven. Het is een mooie traditie geworden om eenmaal per jaar je loop- of je wandelschoenen aan te trekken en in onze eigen gemeente te lopen of te wandelen op plaatsen waar je dat normaal gezien niet doet. In gebouwen bijvoorbeeld. Elk jaar wordt er een andere deelgemeente in de kijker geplaatst en dit jaar is dat Kruibeke. De Kriskras Cross die gaat door op vrijdagavond 17 mei om 7 uur. In plaats van de afspraak is het ontmoetingscentrum De Brouwerij aan het Onze Lieve Vrouwenplein in Kruibeke. Voor de lopers zijn er een route van 5 en een van 10 kilometer voorzien. De wandelaars die hebben een aparte route van 5 kilometer. Je gaat alleszins tijdens je tocht doorheen een paar bekende Kruibeekse gebouwen. Ook aan rolstoelgebruikers en aan kinderwagens is gedacht, want zij kunnen mee. Iedereen is welkom en de deelname is helemaal gratis. Dit is Radio Barbiers. Let's go! Het federaal parket in ons land gaat meewerken aan het onderzoek naar het Vlaamse koppel op Tenerife. Concreet betekent dat onder meer dat ons gerecht zelf speurders naar daar kan sturen. En er is meer, vertelt journaliste Tessa Rens van op Tenerife. Dat onderzoek in ons land heeft twee grote voordelen. Namelijk, het zorgt ervoor dat er een gemakkelijker contact kan worden gelegd tussen de Spaanse onderzoekers en die van ons. Dat ze weten bij wie ze moeten zijn voor hun vragen. Maar het is ook een voordeel voor de nabestaanden in ons land dat ook zij een heel concreet aanspreekpunt hebben in België. Het blijft onduidelijk wat er precies gebeurd is met het koppel. Het lichaam van de vrouw werd enkele dagen geleden zwaar verminkt uit de zee gehaald. Haar man en hun auto blijven spoorloos. Kasterlee in de provincie Antwerpen is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Hij botste gisteravond op een auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. Er duiken al maar vaker kleinere mogelijke spionageschepen op voor onze kust. Het waren er de voorbije zes maanden minstens vijf, dat blijkt uit cijfers van de cel Maritieme Beveiliging. Het gaat dus niet alleen meer om grote militaire schepen uit Rusland of China, vertelt Thomas de Spiegelaar van Maritieme Beveiliging. Vroeger zagen wij vooral wetenschapsschepen eh, ofwel zelfs eh, marineschepen die verdachte bewegingen maakten. Maar tegenwoordig zien we dat ook bij sommige koopvaardijschepen en visserijschepen. Aangezien dat zij nu in, eh, laten we zeggen, normale schepen rondvaren, dan wordt het inderdaad moeilijker om te detecteren als het effectief om spionageactiviteiten gaat. Justitieminister Van Tichelt bevestigt die trend. In Egypte wordt opnieuw gepraat over een staakt het vuren in Gaza. De delegatie van de Palestijnse extremistische organisatie Hamas is daar vanmiddag aangekomen om te antwoorden op het voorstel van Israël. Daarin staat de ruil van de Israëlische gijzelaars voor Palestijnse gevangenen en een tijdelijke wapenstilstand. Volgens Egyptische media is er aanzienlijke vooruitgang geboekt en is er dus hoop op een akkoord. En in Italië start straks de eerste grote ronde van het wielerseizoen, de Giro. De renners beginnen eraan met een lastige heuvelrit van zo'n 140 kilometer. De Sloveen Tadej Pogacar is de topfavoriet voor de eindzege. Het zou zijn eerste zijn. Sportjournalist Jonas de Kleer. Bij de Belgen hebben we ook wel iemand die voor een goed klassement wil gaan. Hij is nog altijd maar 21 jaar, werd vorig jaar achtste in zijn eerste grote ronde in de Vuelta. Het is Kian Uitenbroeks. En dan hebben we wel wat Belgen, een beetje vrijbuiters zou je kunnen zeggen, die het goed kunnen doen in ritten die niet puur voor de sprinters of puur voor de klassementsmannen zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een Quinten Hermans bijvoorbeeld, of ook een Mari van Zevenhand. En Tim Erlier gaat voor sprintzeges in de Giro. Onder meer in de slotrit in Rome op 26 mei. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer bij zo'n 16 graden. Morgen begint vrij zonnig, na de middag opnieuw meer wolken en kans op een bui tot 18 graden. Maandag en dinsdag nog wisselvallig, vanaf woensdag zonniger en warmer rond 20 graden. En in de en in de ga jongens dan interieurmeubelen maatwerk Maasboons maken wij van uw huis een thuis. Wij maken nu kasten op maat. Kom langs en ontdek ook ons ruim assortiment bedden, zetels, tafels en stoelen. Ook voor beddengoed, decoratie of geschenken bent u bij ons aan het juiste adres. Voor elke ruimte vinden wij een gepaste oplossing. Tot snel bij interieurmeubelen maatwerk maas-boons.be bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Lange straat Kruiweken, gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur. Bakkerij van Trier.be Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. in het Waasland. Hé, hey, pst. Hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Waasland Security. Kom, we zijn Ribben de Bie.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 als je op de hoogte wil blijven van wat er in Kruibeek aan het gebeuren is, dan blijf je best nog een uurtje hangen. Want nog tot twee uur krijg je hier een overzicht van het nieuws van het lokaal bestuur. Aangevuld met de agenda van verschillende evenementen in Kruibeek, Basel en Ruppelmonde. En aangezien er in deze gemeente heel wat beweegt, geeft ons dat weinig tijd en veel te doen. Zet je radio wat harder. Hier volgt nog een uurtje Kruibeke informeert. Goedemiddag. Radio Barbier, Barbier. Kruibeke. bestuur. We zijn nu volop in de lente en in heel wat Kruibeekse huisjes is het dan tijd voor de lentepoets. Maar waarom zou je je alleen maar beperken tot de binnenkant van je woning? Als elke Kruibekenaar ook de buitenkant van zijn woonplaats onder handen neemt, dan is op het einde van deze maand de hele gemeente weer kraaknet. Het lokaal bestuur van Kruibeek roept haar bewoners dan ook op om in de maand mei werk te maken van de jaarlijkse lentepoets. Samen met je buren kan je de straat vegen, zwerfvuil opruimen of zelfs mooie bloemetjes planten. Alle inzet en alle medewerking is welkom. Als je tips nodig hebt over hoe je dit nu het beste aanpakt, kijk dan even op de website van de gemeente Kruibeke. De gemeentelijke milieudienst zal je maar al te graag bijstaan bij al je vragen. lokaal bestuur. Ook deze maand is er in de gemeente Kruijbeke weer plaats voor werkzoekenden. Er zijn twee vacatures die werden opengesteld. Eentje als coördinator voor de buitenschoolse kinderopvang aan 80% en eentje als maatschappelijk werker als deeltijdse betrekking. De beide contracten zijn voor een bepaalde duur. Alle details over deze functies, de voorwaarden en de sollicitatieprocedure vind je op de website van de gemeente Kruijbeke. uit onze buurt. Kruijbeken is een van de meer dan 200 Vlaamse gemeenten en steden die deelnemen aan de campagne 10.000 stappen. Met die campagne wil het lokaal bestuur de mensen in onze gemeente in beweging brengen, letterlijk en figuurlijk. Al wandelend ben je niet alleen op weg naar een goede gezondheid, je voelt je ook beter in je vel en je slaapt beter. Je zet stapjes naar meer sociaal contact, je zorgt voor minder vervuiling en autolawaai en je maakt de gemeente leefbaarder. Zo telt elke stap dubbel en dik. De eerste stappen zijn dit jaar al gezet, want er beweegt wat in Kruijbeke. Maar nu is het tijd voor echte actie. Naast de vele leuke bewegingsacties die onze lokale verenigingen organiseren, strijdt Kruijbeke ook mee in de grote Vlaamse stappenclash. Van 1 tot 31 mei nemen we het op tegen andere steden en gemeenten in een wedstrijd om zoveel mogelijk stappen te zetten. Doe ook mee en help Kruibeek aan de overwinning. Registreer je stappen op de website van 10.000stappen.be en sluit je aan bij de groep van Kruibeek. Volg dan verder ook nog de Facebookpagina van de Sportraad van Kruibeek op de voet voor fijne weetjes en wedstrijden. drums and saxophones and everything else on the stage, Crystal Tanya Farrow. Barbier Agenda. Ondanks het feit dat het inloophuis in Ruppelmonde een huis is waar werkelijk iedereen welkom is, is dit huis nog bij weinig mensen bekend en vertrouwd. Daarom is er nu op zaterdag 8 juni een open deurdag waarbij je heel laagdrempelig en gratis een kijkje kan komen nemen. Gedurende de hele dag is er een Vlaamse kermis, griemen voor de kinderen, een tombola met toffe prijzen, een free podium en een live optreden van het orkest van de Rode Muizen. Drank en spijs vind je eraan een democratische prijs. Het inloophuis, dat is in de Gerard de Kremerstraat 36 in Roepelmonde. En de opendeurdag op zaterdag 8 juni gaat door van 2 tot 7 uur in de namiddag. Bij jou thuis. Huis aan huis. Het reclameblad bij uitstek in jouw streek. Huis aan huis. Verzekeringen de NER, de verzekeraar met een haar. Staat je kot in de fik of je auto in de prak? Geen paniek. Blijf rustig op uw gemak. Adem in en uit tot 10 tellen en verzekeraar de NER bellen. Verzekeren van auto, woning, gezin en uw pensioen voor een betaalbare premie wil de NERT het allemaal doen. Verzekeringen de NERT, de verzekeraar met een H. 03 771 33 of mail naar info.denert.be.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 die van binnen kwijn ik weg van de pijn. Behandel mij heel zacht, verbrijzeld door je. En zal mijn eigen gang weer gaan als een winnaar. Ik kan vechten als een vrouw, zoals ik strijden zal om jou. En ruim de vijand van de baan als een winnaar. Maar van binnen ben ik broos, heel geremd en hulpeloos. In mijn hart ben ik vernederd en boos. Behandel mij heel zacht. me haat, niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me streelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn, die is net als ik van porselein. Niemand die me stoort, niemand die me hoort, niemand die me kust als ik wel word. Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat niemand die me streelt. Niemand die me ooit is een moment voorstelt. Niemand van mezelf, niemand om te zijn. Wie is net als ik van porselein? Behandel mij heel zacht. lokaal bestuur. Ontdekken dat je fiets gestolen is, dat is voor niemand leuk. Maar als het moment daar is, dan volgt weer die hele romslomp van de aangifte bij de lokale politie. Gelukkig kan een fiets waar je rijksregisternummer op gekleefd is veel sneller worden terugbezorgd als die gevonden wordt. Het labelen van je fiets gebeurt door de lokale politie en is binnen één minuut gefixt. Die dienstverlening kost je trouwens niets. Je moet alleen je fiets en je identiteitskaart meenemen. Inwoners van Kruibeke kunnen ook terecht op de labelsessies aan het hoofdkantoor van de politiezone 1 Temse. Op dit moment zijn er geen labelsessies voorzien, maar de lokale media in het oog voor de aankondiging van een volgende mogelijkheid. day. from my van het lokaal bestuur. Dit jaar wordt de derde editie van Zet Kruibeke in de Bloemetjes georganiseerd. Met deze wedstrijd wil het lokaal bestuur van Kruibeke de vergroening van onze gemeente stimuleren. Het is de bedoeling om de inwoners de buitenkant van hun eigen woning te laten versieren met bloemen en planten. De deelnemers zijn vrij wat de planten- en bloemenkeuze betreft. Alleen het gebruik van natuurlijke planten en bloemen is oké plastic namaak is dus niet toegelaten. Bloemen en planten met een hoge ecologische waarde, die krijgen een hogere score in de beoordeling. En er zijn drie categorieën. Een mooie geveltuin, een bewerkte voortuin of bloempotten en bakken die zichtbaar zijn van op de straat. En als je dat wil, dan mag je meedoen voor verschillende categorieën. In de maanden juni, juli en augustus zal de jury driemaal onaangekondigd komen inspecteren. Er wordt dan minimum één foto genomen die tijdens de prijsuitreiking zal vertoond worden. Deelname aan de wedstrijd, dat kost je niets. Je moet je alleen even aanmelden via het online formulier op de website van de gemeente Kruibeke. Je hebt daarvoor de tijd tot zaterdag 15 juni. in onze omgeving. In opdracht van het lokaal bestuur van Kruibeke worden door de watergroep in de Barbierstraat en in de oude Kruibekenstraat zowel de hoofdwaterleiding als de klantenaansluitingen vernieuwd. Hierdoor zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in deze straten. Er kan omgereden worden via de Kruibekenstraat en de Kerkstraat. Voor bewoners, handelaars en bedrijven blijft de toegang wel verzekerd. De vermoedelijke duur van de werken is nog tot en met vrijdag 12 juli. Het lokaal bestuur van Kruibeke biedt haar inwoners deze zomer aan om tegen een interessante prijs een midweek aan zee te verblijven. Van maandag 26 augustus tot vrijdag 30 augustus gaat de sportdienst van de gemeente immers naar het hotel Valle in Oostende. Voor 470 euro per persoon kan je genieten van een verblijf in volpension en een vrijblijvend animatieprogramma voor naar en van Oostende is via een gemeenschappelijke bus en is in de prijs inbegrepen.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 De belevingstocht die is 3 à 4 kilometer lang met onderweg acht ridderopdrachten. En bij elke opdracht train je jouw draak om samen deel te nemen aan het grote drakentoernooi op het einde van de tocht. Leer jouw draak vliegen en vuur spuwen. Ontsnap aan de hongerige gieren in de polder. En neem het op het einde van de wandeling op tegen de andere draakridders uit Kruibeke. De wandeling is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf vier jaar. De start is aan de inkomboog van Kasteel Wissekerke in Basel, waar je ook alle informatie kan terugvinden en de app kan downloaden. Funny all this shit we take for granted is bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself, and I went separate ways. Went separate ways. I didn't know just where to go, where to run, and where to hide took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sunshine on my face. I got my mind made is what I tasted. But how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet. Yeah, I got my mind made I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. Three, I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. twee uur Kruibeek informeert, Dat is voorbij voor je het weet. En dan eh, hebben we nog de volledige agenda voor deze maand niet kunnen afwerken. Nu, geen nood. Straks om zes uur is er nog een uurtje Barbier info En dan eh, vertellen we nog wat meer over onze bruisende gemeente. Zo is er Robbie met het beste uit de jaren 60. Kruibeek informeert. kan je herbeluisteren via de website van Radio Barbier we zijn er weer terug op de eerste zaterdag van de maand juni. Graag tot dan. Ciao. Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Het is twee uur. Radio Barbier, Barbier, Barbier. Meer dan dichtbij. Dit is Radio Barbier. Let's go! Radio Barbier, Radio Barbier. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag.